Kees Groot met het NOS-journaal. De brandweer is vermoedelijk nog de hele nacht bezig om de grote brand te blussen bij een chemisch bedrijf in Helmond. Die brand brak rond kwart voor elf door nog onbekende oorzaak uit. Al snel sloeg het vuur over naar aangrenzende bedrijven. Alle getroffen panden moeten als verloren worden beschouwd. De brandweer laat ze gecontroleerd uitbranden. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Uit metingen blijkt dat er tot nu toe geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Maar omwonenden is geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Bij het bedrijf in Helmond worden toevoegingen voor lijm, verf en inkt gemaakt. De Amerikaanse vicepresident Biden overweegt zich kandidaat te stellen voor het presidentschap. Dat melden Amerikaanse media. Volgens bronnen is Biden in gesprek met geldschieters en zou er ook campagnepersoneel worden gezocht. De New York Times meldt dat Biden serieus is gaan nadenken over een gooi naar het presidentschap na de dood van zijn zoon Bo twee maanden geleden. Bo zou zijn vader hebben aangespoord om de strijd om het presidentschap aan te gaan. Als de 72-jarige Biden inderdaad besluit mee te doen, moet hij het binnen de Democratische Partij opnemen tegen Hillary Clinton. In een asielzoekerscentrum in de Duitse deelstaat Turingen is afgelopen avond een massale vechtpartij uitgebroken. Zo'n 80 vluchtelingen gingen met elkaar op de vuist. Acht mensen raakten gewond, onder wie twee medewerkers van het AZC. Hun verwondingen zijn niet ernstig. De aanleiding voor de vechtpartij was volgens de politie een kleine oneenigheid, maar de situatie liep al snel uit de hand. Zeven bewoners zijn opgepakt.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 na na na na.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 there's no tomorrow. Nah, nah. Like there's no tomorrow. op internet. www.zfmzandvoort.nl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 we stole the show.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 for trying to reach the things that I can't see. But that's just how I feel. that's just how I feel. That's just how I feel. 嗯。 track, but I know that this love was never easy. But something's faded inside of your heart, so you're crusading to tear us apart. It's clear now, I know you're gonna leave me. So disappear now, I won't get in.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 much easier to say